It's, it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. by Armin van Buren. De grote clubdeuren zijn weer voor je geopend. Welkom op je zaterdagavond van 538 met een splinternieuwe dance department voor je. Drie uur lang de allerbeste dance tot middernacht met straks om 11 uur in onze exclusieve hotmix Chris Avantgarde. eindbaas op het gebied van Melodic Techno. En ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat horen in de gratis 538 app. Tijd om de dansvloer officieel te openen met de knaller van dit moment. Een Nederlandse productie, Another and 54 Ultra. Dit is Talk To You. 538. Een samenwerking waar ik stiekem heel erg jaloers op ben. RCL, Jengi en jawel, Miss Robin S. Shine On Me hoorde je hier, Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Wil je graag voorstellen aan een nieuwe track van mezelf? Samen met Alle Farben. Ik ontmoette de artiest achter Alle Farben, Frans Zimmer. Nee, niet de broer van. Vorig jaar op een festival in Duitsland. En ik kende hem vooral van zijn deep house en tropical house-achtige tracks. Maar hij schijnt ook trance-fan te zijn vroeg hem eh, of hij wilde samenwerken. En de volgende dag had ik al een idee van hem eh, in mijn mailbox. Dat hebben we samen met Rosie, de zangeres die je dan weer kent van de track Please Tell Rosie, afgemaakt. En ik draaide hem vorig jaar voor het eerst op Tomorrowland. En inmiddels is de plaat een vast onderdeel van mijn sets. Hier is die. Armin van Buren, alle Farben en Rosie. Dit is Lost in Time. Dance Department 538. Je hoorde Daniel Pierce uit Bristol in Engeland. Oftewel eats Everything and Make Some Noise. Ik wil alvast even opwarmen voor onze exclusieve hotmix straks om 11 uur. Daar komt de melodic techno koning Chris Avantgarde langs om een eh, uur lange set weg te geven. En om je alvast in de stemming te brengen hoor je nu zijn track met Anima. Wat een knijter van een plaat was dit. Anima en Chris Avantgarde. Consciousness hoor je nu in Dance Department. Consciousness. consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence. consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence. consciousness. external or virtual existence. track dit. Pure Tone Addicted to Bass, de Dondola remix bij 538 Dance Department. Dan door naar Nederlands trots. Groot nieuws over Chris Stassi. Op 3 april komt zijn debuutalbum Lost, Found and Forgotten uit. Het album eh, bestaat uit drie delen. Het eerste deel Lost bevat eh, eerder onuitgebrachte tracks van de afgelopen jaren... die nooit het juiste moment hadden gevonden om eh, te worden gedeeld. Deel 2, Found, focust op de tracks die voortkomen uit samenwerkingen met artiesten die nog niet eh, bekend zijn of die nog niet zijn aangekondigd. En het laatste deel, Forgotten, eerder uitgebrachte tracks die onder de radar zijn gebleven. Al dus Chris Ik ben echt super benieuwd en ik ga je alvast opwarmen met deze. Chris and en Darkness. go down. Hi, hi this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Drankjes bijgevuld, snacks op tafel. Mooi, dan kunnen we verder dansen in de lekkerste club van Nederland. Ik ben Armin van Buren, welkom in uur nummer 2 van 58 Dance Department. En inchecken doe je via de gratis 58 app of via Instagram, at Dance Department Official. Ik heb weer veel nieuwe muziek voor je. Het komende uur hoor je tracks van May Salome, Jamback en Leighton Jordani. Maar ik trap hem af met eh, echt een party starter. Hugo, Ochok, Jen Morel, Kaya en French Caviar. Dit is Party Started. ladies to report to the dance floor immediately. You know what time it is. destination for the best beats. 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren, je hoorde Deep Dish en hun classic Say Hello. En een nieuwe versie gemaakt door Paramides Tokyo. Je hebt iedere zaterdagavond bij Dance Department de garantie op echt de allerbeste dance. Maar ook de garantie op nieuwe muziek. En ik heb weer een nieuwe worldwide warning voor je. Vers van de pers. Dit vinden we met het eh, hele team echt de belangrijkste release van dit moment. Want eh, Mees Salome heeft er een tijdje op zitten broeden. We hoorden hem al een tijdje in zijn sets is een beetje een trendsachtige trek, maar zo mooi gedaan. En eindelijk uit. Hier is May Salome en Robbie East, Mind State. 538 Dance Department. then I'm gonna buy zaterdagavond bij 538. Je hoorde Laura met Bite in Dance Department. En bedankt voor al je leuke berichtjes in de gratis 538-app inbox. Hey Armin, mijn feestje is met jou onderweg vanuit Noorwegen terug naar Nederland met een lading vis. <clears throat> Keep it going, dat stuurt Etje. En Lieke die stuurde net terug van Mystic Winter Garden in meer Genoten van Bart Skills en Benny Rodriguez vandaag. Nu op tijd eh, thuis voor Dance Department. Welkom Lieke, ik heb wat lekkers voor je. Jamback en MC Flipside. Dit is Freaky Freaks in Dance Department. how we freak the frequency. This is how we freak the frequency. This is how we freak the frequency. This is how we the frequency. disco. kleding Volgende week hoor je ons live vanaf Tomorrowland Winter. In Alpe d'Huez in Frankrijk. Je hoort dan de beste sets live vanaf het festival en we spreken de DJ's. Zet ze vast 28 maart in je agenda voor onze Tomorrowland Winter Special. Straks om 11 uur Chris Avantgarde in de Hot Mix. Maar nu eerst een hele, hele dikke plaat van Bart Skills en Weska. Dit is For The Music in Dance Park. If it wasn't for the music, I don't know what I'd do. those laser beams.